Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet wil na de winst van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen een aantal dingen veranderen. Dat zei premier Rutte na afloop van het overleg met de top van het kabinet. En daarbij ging het over het signaal dat de kiezer heeft gegeven. Volgens Rutte is de politiek er nu niet voor iedereen en zijn er verbeteringen nodig. Dan gaat het bijvoorbeeld over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen... de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het vertrouwen van de burgers in het kabinet. Het Russische voorjaarsoffensief is zo goed als vastgelopen, zeggen militair analisten. De aanvallen gaan door, maar het Russische leger zou nauwelijks meer vorderingen maken in Oost-Oekraïne. Volgens de analisten is de aanval over zijn hoogtepunt heen, al is het de vraag of er überhaupt een hoogtepunt is geweest. Ook zegt een analist dat het offensief is vastgelopen door de slechte coördinatie en aansturing van het Russische leger. Er zijn de laatste tijd opvallend veel inbraken in muziekstudio's. Dat heeft de politie gezegd in het programma Opsporing Verzocht. Meerdere studio-eigenaren en muzikanten werden beroofd van dure gitaren en microfoons. Uit één studio namen dieven zeker 80 microfoons mee ter waarde van zo'n 300.000 euro. Ook Kensington-gitarist Casper Starreveld is na een inbraak vier gitaren kwijt. De politie heeft nog geen daders in beeld, maar denkt dat ze met voorkennis hebben ingebroken. Nijstadion Tialf in Heerenveen krijgt bijna 2,5 miljoen euro van het kabinet. Dat is geld is dus bedoeld om het complex duurzamer te maken... zodat de sterk gestegen energiekosten omlaag kunnen. De Tweede Kamer drong vorig jaar aan op een reddingsoperatie voor Tialf... dat in acute nood kwam door de gestegen energiekosten. Onder meer door de oorlog in Oekraïne. Dat weer, in het oosten nog wat lichte regen... maar in de loop van de nacht op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of vijf...